en een voorspoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal die de afgelopen jaren is ingezet. Ook wil hij de economische hervormingen doorzetten. De partij van Rajoy verloor flink bij de parlementsverkiezingen... en raakte zijn meerderheid kwijt. Het zou voor het eerst zijn dat Spanje een coalitieregering krijgt. Ook de leider van de Socialistische Partij vindt dat Rajoy als eerste moet proberen om een coalitie te vormen, ook al won de linkse partij flink. Grote winnaar van de verkiezingen is nieuwkomer Podemos. De linkse protestpartij won in één klap 69 van de 350 zetels. De Sloveense bevolking heeft zich in een referendum uitgesproken tegen het homohuwelijk. Volgens de eerste resultaten is 63% van de bevolking tegen een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. 37% stemde voor het homohuwelijk. In maart nam het parlement een wet aan die het homohuwelijk mogelijk maakte. Conservatieve groeperingen verzamelden de 40.000 handtekeningen die nodig zijn om een referendum te kunnen uitschrijven. Ze kregen daarbij de steun van de katholieke kerk die een grote aanhang heeft in Slovenië. huwelijken die al gesloten zijn, blijven geldig. De A4 Midden-Delfland is inmiddels in beide richtingen geopend. Vrijdag opende minister Schultz de A4 al in de richting van Delft. En afgelopen avond zijn ook de blokkades op de weg richting Schiedam weggehaald. Over het stuk snelweg is tientallen jaren gediscussieerd. Het 7 kilometer lange stuk A4 moet een deel van de drukte van de A13 tussen Rotterdam en Den Haag wegnemen. Het weer vannacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af tot 9 graden. Ook morgen bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten kans op motregen. Later op de dag geregeld zon. Het dan 10 tot 12 graden.